Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NWS op 3. Het wordt vandaag weer mega druk op Schiphol. De afgelopen dagen is het al chaos op de luchthaven. Komt door de meivakantie, maar ook door personeelstekort. Het advies is daarom ook, kom op tijd. Net zoals deze reiziger. Ja, ik, ik vlieg pas om drie uur, dus... Eh, oh, dus je bent echt heel, heel erg ruim op tijd. Ik ben ruim op tijd. Was dat ook specifiek eh, vanwege het nieuws dat het zoveel drukker zou worden? Ja, voor mij wel. Ik had zoiets van, ja, een vriendin van mij moest vannacht om tien uur vliegen. Die was ook eh, echt om vijf uur al de bed uit. Dus ik had zoiets van, nou, laat ik ook maar op tijd gaan. Schiphol heeft nog geprobeerd om vluchten naar andere luchthavens te verplaatsen, maar dat is niet gelukt. Een vrachtwagenchauffeur in Hulshorst in Gelderland heeft vannacht de schik van zijn leven gehad. Zijn vrachtwagen brandde uit terwijl hij er zelf in lag te slapen. Gebeurde op een parkeerplaats langs de A28. De chauffeur kon op tijd ontsnappen, hij liep wel brandwonden op. Een vrouw in Tilburg is gisteravond lastiggevallen door een naakte man die zichzelf stond af te trekken. Gebeurde in een park waar de vrouw haar hond uitliet. Ze belde de politie die hem even later kon oppakken. De man zit vast, de politie zoekt nog naar extra getuigen. Zo'n 240 supporters van Vitesse zijn vanmorgen op een bijzondere manier afgereisd... naar de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles straks om half drie. De fans zitten samen op een boot was een idee van de supportersvereniging en het sloeg meteen aan, zegt de voorzitter. Het feit dat het binnen een uur uitverkocht was, zegt eigenlijk alles al wel. Hè? Dus iedereen was positief en heeft er heel veel zin in. Dat merk je nu ook. De sfeer is goed. Ook al is het voor sommigen nogal vroeg op de zondagochtend. Maar eh, eh, de sfeer zit er goed in. Helemaal tot aan het stadion van Go Ahead gaat de boot niet in Deventer. Lukt tijd technisch niet. De supporters varen tot aan Zutphen en stappen, stappen daarna de bus in. Het weer, het blijft de hele dag droog met op veel plekken zo nu en dan de zon. Het wordt zo'n 12 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een file aan de zuidkant van de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Osdorp en knooppunt Amstel 10 minuten vertraging. Komt daardoor een auto met pech waardoor de rechter rijstok is afgesloten.